Baudet noemt het naïef en absurd om Zelensky te zien als een halve heilige... omdat hij politieke partijen verboden heeft en de media monddood heeft gemaakt. Eerder werd Baudet door andere partijen beschuldigd van pro-Russische uitspraken. In een buitenwijk van Tel Aviv zijn vijf mensen doodgeschoten. Volgens Israëlische media was de schutter een Palestijn van 27. Ook de schutter zelf is doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk of de dader alleen handelde. De politie zoekt naar meer verdachten. Het is de derde aanslag in een week in Israël. Premier Bennett spreekt van een golf van moorddadig Arabisch terrorisme... en zegt dat hij die hard zal bestrijden. Het oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek sluit na de zomer zijn deuren. Het museum kan de noodzakelijke investeringen niet meer bekostigen. Ook betwijfelt de directeur of het museum in het huidige gebouw wel genoeg bezoekers kan trekken om verder te groeien. Het museum trok voor corona jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers. De collectie, waaronder diorama's met meer dan 150 poppen, gaat naar het Oorlogsmuseum in Overloon. Louis van Gaal is vrijdag niet aanwezig bij de loting voor het WK. De bondscoach test nog steeds positief op het coronavirus... en mag daarom niet in het vliegtuig naar Qatar stappen. Assistenttrainer Danny Blind gaat daarom in zijn plaats. Oranje speelde gisteravond in Amsterdam een oefenduel tegen Duitsland. De wedstrijd eindigde in 1-1. Portugal en Polen plaatsten zich gisteravond voor het WK via play-offs. Portugal won met 2-0 van Noord-Macedonië en Polen met 2-0 van Zweden. Het weer, wolkenvelden en wat regen.